Goedenavond, ik ben Rensk van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote kans dat je vrijdag rekening moet houden met een avondklok. Want het zou zomaar kunnen dat je vanaf dan tussen 8 uur s avonds en 4 uur s ochtends niet meer naar buiten mag zonder geldige reden. Voor sommigen een probleem, voor anderen niet. Beperking van mijn vrijheid vind ik dat. Ja? Ja. Stel je voor ik wil eruit dan zou het niet mogen en dan krijg ik een boete. Dat, eh, dat is toch vreselijk? Ik denk dat het eh, niet helemaal juf van het is voor ons jongeren. Maar goed, we komen toch al niet zoveel buiten in deze tijd. Het kabinet wil zo'n avondklok invoeren omdat ze bang zijn voor een derde coronagolf... vanwege de Britse coronavariant. Die is extra besmettelijk. En er is nog een groot politiek onderwerp waar al de hele middag over wordt gepraat. De toeslagenaffaire. Daarover is nu een debat bezig in de Tweede Kamer. Partijen hebben nog veel vragen. Ze vinden het bijvoorbeeld gek dat Rutte lijsttrekker blijft voor de VVD. We hebben de minister-president gezien die zijn ontslag indient. Eh, en hij neemt een appel en hij fietst naar de volgende verkiezingen. Dat is waar het op lijkt. Maar wat betekent dit nou voor hem? En degene die over alles al tien jaar verantwoordelijk is, die gaat lachend, lachend, gaat hij gewoon door. Meer dan 20.000 gezinnen de vernieling ingereden. En te doen alsof dat een, een foutje is in de uitvoering, dat er iets mis is gegaan, dat vind ik ook te makkelijk. De premier kan echt niet blijven volhouden dat hij geen directe verantwoordelijkheid hiervoor draagt. Want zijn vingerafdrukken zitten op elke pagina. Later komt de Rutte zelf nog aan het woord. Waarschijnlijk gaat het debat nog de hele avond door. 300.000 supermarktmedewerkers krijgen er voorlopig nog geen loon bij. Nieuwe onderhandelingen daarover zijn vanmiddag vastgelopen. Vakkenvullers en kassamedewerkers vinden dat ze er wel wat bij mogen krijgen... want ze hebben het afgelopen jaar hard moeten werken. Wij spraken met Alwin en Karin, die in de supermarkt werken. We hebben afgelopen jaar tussendoor één keer een doosje te poezen gekregen... en afgelopen jaar met kerst inderdaad hebben wij een paar cadeaubonnen gekregen die we alleen maar mochten besteden bij de supermarkt waar we werkten. Ik hoop dat er nog meer komt. Eh, dat de, bazen, de supermarktbazen straks eh, over hun hart strijken... en gewoon met een fatsoenlijke loonsverhoging komen. De supermarkteigenaren zijn daar minder enthousiast over. Die verwachten dat straks minder mensen boodschappen gaan doen als ze weer naar restaurants kunnen. Volgende week wordt er verder onderhandeld. Het weer, ook vanavond en vannacht valt er af en toe regen. En morgen is het opnieuw grijs en regenachtig. Het wordt een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Amsterdam Oud-Zuid en de afrit Watergraafsmeer 6 kilometer met een half uur vertraging.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 Volume 2. Sturgill Simpson tekent ervoor. I've been gone out of my mind for a while now. Trying to find my way back home. I don't know clear through a haze of whiskey tears and misery. While you're all the way down there in Tennessee, I've been going at it a little hard as late it might seem been waking up every day in the same bad dream. Taking long walks at night 65 But it feels like there's an ocean between you and me Cause you're always down there in Tennessee Het is wacht op nieuw materiaal. More hurts Than Mine is de debuutsingle van Ingrid Andrews. but you van deze week. In de klassieker Coal Miner's Daughter beschrijft Loretta Lynn het leven van haar vader als mijnwerker. En ook beschrijft ze haar jeugd en omstandigheden waarin ze is opgegroeid. Nummer 1 Country Hit. your holler. We were poor, but we had love. That's the one thing that Daddy made sure of. He shoveled coal to make a poor man. waaronder Honky Tonkin at the Gold Range gaan over dingen waar ik van hou. Dingen die ik haat, dingen die ik mis en dingen die ik voel. Aldus Ryan McCord. stands a couple Crossroads met de act van de maand. Ze heeft de song mede geschreven en Carlin Carter bracht Every Little Thing uit in 1993. Het werd voorlopig haar laatste top 10 hit. favorite song they play's got me you. I see a walking down the street, he looks at me and Garner heeft als titel Beer 30 meegekregen. Stop by the bar by noon today, said happy hours, five hours away. Hit the quick sack out back, and I was okay, cause it's 24 30s, and every day. It's never too late, it's never too early, it's always half past. Time to be thirsty. Beer 30. Stuffing my face with biscuits and gravy, mother in law driving me crazy, starting to make me nervous and shaky. The Yeti's in the truck bed's ready to save me. It's never too late, it's never too early, it's always half past. Time to be thirsty. Beer 30. graveyard shifter, it's never work. With a spirit lifter, pop a silver top and get your taste buds pickled while wait for the whistle to wet your whistle. It's never too late, it's never too early, it's always half past. Time to be thirsty. Beer 30. never too late. It's never too early. It's always half past. Time to be thirsty. Beer 30. Beer 30. Oh, I think I will have me a cold one. Made in Holland. Dwayne Verheijden mag Flacco Jiménez tot zijn vrienden rekenen. En Flacco heeft hem heel wat fijne kneepjes van het vak geleerd. Vervolgens luisteren we naar Crystal met A Good Year Without You. Dame tiempo de mostrarte cuánto te quiero. Que el amor que por ti siento es puro y sincero. No creas eso que se cuenta de mi persona, puras mentiras, no tengas miedo. Con una sola mirada me enamoraste. que siempre dije que eso no iba a pasarme. Pero desde entonces ando siempre en la luna contando el tiempo para mirarte. Pues te bastó una mirada para meterte en mi pecho, te hiciste dueña de mi alma y me cambiaste por dentro. ya que apostaba mi vida en la ruleta de muerte, hoy yo la tengo perdida si no me dejas quererte. Dame tiempo y vas a ver que no te arrepientes. Que puedo llegar a ser lo que tú más quieres. Déjame mostrar que puedo amarte siempre que entre tus manos tú ya me tienes. Dame tiempo de mostrarte cuánto te quiero. el amor que por ti siento es puro y sincero. No creas eso que se cuenta de mi persona, puras mentiras, no tengas miedo pues te bastó una mirada para meterte en mi pecho. Te hiciste dueña de mi alma y me cambiaste por dentro. Yo que apostaba mi vida en la ruleta de muerte, hoy la tengo perdida. Si no me dejas que Te bastó una mirada para meterte en mi pecho. Te hiciste dueña de mi alma y me cambiaste por dentro. Yo que apostaba mi vida en la ruleta de muerte, hoy yo la tengo perdida si no me dejas quererte. warm aanbevolen. for next year. Mm-hmm. I'll be making space for someone new. Wat mij betreft gaat Ethan Huis scoren met zijn nieuwe single Josephine. De song steekt gedegen in elkaar en ook Jori van Gemert levert een belangrijke bijdrage als zangeres. never got to grieve dark and handsome, or am I chasing? Your country uit eigen land. We moeten hem niet uit de jukebox halen, want ik kan alleen maar denken als hij in de jukebox zit. Geoffrey Miller met Couldn't Think Outside the Jukebox. more, driving nails in my coffin door. On a stool, fit for a king of fools. Well, I knew I hit the bottom. I got let down by the bottom. I couldn't think outside the jukebox to get you off Said, son, just turn around and walk away. If you ever feel a hurt inside that strong, and mama said, honey, get down on your knees and pray. If I ever find out she had done you wrong, but I heard a 11 and the wheels fell off the wagon, and I thought that I was only born to lose. a number, ordered one more than another, and I walk the floor, moaning the blues. Now all I've got left is a headache and a naked in my heart at closing time. I might have figured out a better way, but I couldn't think outside the jukebox to get you off my mind. it down by the bottle. A good thing outside the jukebox get you off my mind. A good thing outside the jukebox to get you off my mind. Vorig jaar keerde hij terug naar de roots met twee knappe bluegrass platen. Maar boven alles staat kwaliteit voorop. En Sturgill Simpson levert dat met Hero. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. me. He's the one that pulled me up when I fell down so low. He's the one that led me through the darkness when I could not see. Never met a man more gentle, or any harm. Easy on the Ice is de nieuwe single van Brandon Rosage. She's got style, she'll turn you on just like a dial. She'll leave you begging down on your knees. Easy to love, so hard to please.